Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal vluchtelingen wereldwijd is weer toegenomen. Dat blijkt uit jaarlijkse cijfers van de VN. Op dit moment zijn er 120 miljoen mensen op de vlucht. De toename merken ze niet alleen bij aanmeldcentrum Ter Apel... maar ook op Curaçao en Aruba. Daar zien ze vooral mensen aankomen vanuit Venezuela... maar met de opvang op de eilanden gaat het er heel anders aan toe... vertelt correspondent Dick Draaier. Er wordt helemaal niemand opgevangen op de eilanden. Er is gewoon geen opvang. Dat gaat hier heel anders dan, eh, dan in Nederland. Curaçao heeft het eh, internationale vluchtelingenverdrag niet ondertekend... en beschouwt iedereen die ongezien het land binnenkomt als eh, illegaal. En wie gepakt wordt, belandt in de gevangenis en wordt zo snel mogelijk uitgezet. En dat geldt op Aruba eigenlijk ook. Op Aruba is één op de vijf inwoners een vluchteling. Militaire terreinen in Nederland zijn ernstig vervuild. Dat zegt het onderzoeksprogramma Pointer. Onder meer op vliegbasis Geelse rijen zijn bijvoorbeeld veel te hoge waarden gevonden van allerlei giftige stoffen. Dat komt waarschijnlijk door het gebruik van blusschuim waar dat gif in zat. Defensie zegt de terreinen schoon te willen maken... maar voordat dat gebeurt zijn we waarschijnlijk jaren verder. Iran heeft een Franse toerist vrijgelaten... die bijna twee jaar geleden werd gearresteerd. Hij zou vandaag al terugvliegen naar Frankrijk. De Fransman werd opgepakt omdat hij tegen de Iraanse regering gedemonstreerd zou hebben. Drie andere Fransen die in datzelfde jaar werden opgepakt zitten nog vast. En heb je altijd al in een orkest willen spelen, dan is dit je kans. Harmonieorkesten en fanfares komen leden tekort. En ze doen er alles aan om nieuwe mensen, vooral jongeren, te trekken. We hebben een, eh, een methode ontwikkeld waarbij die nieuwe muzikanten meteen de eerste repetitie al vijf noten leren. Vijf ritmes. Dat ze, dat ze echt in de gaten krijgen en ervaren, dit is echt mogelijk. Want sommige mensen denken al, weet je, kans verkeken, dit wordt hem nooit meer. Nou, en dus sta je op je eerste les al met drumstokken in je handen. Angela, ja? hoe lang heb jij al drumstokken in je hand? Dit is de zesde keer. Dus zes weken? Ja, klopt. Elke dag leer je weer. En ik vind het geweldig krijg je het weer nog vooral in het noorden vandaag wat buien. Op de meeste andere plekken blijft het droog... en zijn er tussen de wolken door ook best wat opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk door de werkzaamheden bij Purmerend aan de A7. Van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten oponthoud tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. En op de N247 is de vertraging drie kwartier. Dat is van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. Staat ook file op de N235 van Purmerend naar Amsterdam.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 my gratitude for those glorious days on meritorious ways instilled in a young mind, skills sublime, yours to mine. You ah. are, did you know? you know shake it up, boys and girls. It's never too late to begin. There's too much friction.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 Het aantal mensen dat op de vlucht is geslagen is weer toegenomen, blijkt uit cijfers van de VN. Op dit moment zijn er 120 miljoen mensen op de vlucht, 10 miljoen meer dan vorig jaar. Een deel van de arbeidsongeschikte Nederlanders krijgt een te lage uitkering. Het gaat om mensen die ook in een ander land hebben gewerkt. Het UWV verrekent de uitkeringen met elkaar, maar dat gaat niet altijd goed. Bijna een kwart van alle agenten zegt wel eens te zijn bedreigd door criminelen. Vooral rechercheurs en wijkagenten zijn het doelwit. De korpsleiding noemt het zorgelijk dat de dreigingen steeds vaker op de persoon zijn gericht. Het weer, geregeld zon, maar vooral in het noorden wat buien. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. van Zandvoort, op 106.9 CFFM gonna be hitting the club tonight, then you gotta make sure that you're looking right. Getting all dressed up with a fresh haircut. And if your peeps intend on staying around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive. Keep your glass filled up, I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If You're feeling lucky, might find yourself somebody tonight, yeah. Wanna just set it off, think it off. head on to the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, Cause tonight'll go all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party, Cause tonight'll go all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up feeling down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up. Cause we all came to party tonight. It's party Now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. we're having a all the way. Oh, that's cool with me, baby, cool girl. Come chill with me. up to the after party. break of dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door. Slow jams, you want them back to mine for sure. We'll have an after after party.